Werkgevers en werknemers hebben vorige week in de CAO afspraken gemaakt over deze vorm van vorstverlet. En minister Donner heeft de regeling goedgekeurd. De aanpassing geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 februari. Vroeger verzekerden bedrijven zichzelf tegen vorstverlet, maar verzekeringsmaatschappijen willen dat niet meer. Bouwbedrijf BAM waarschuwt dat de winst over vorig jaar veel lager uitvalt dan was voorspeld. BAM, de grootste bouwer van Nederland, gaat nu uit van een winst van rond de 30 miljoen euro. Eerder werd nog een bedrag van 100 miljoen genoemd. De winst valt tegen door de aanhoudende crisis op de vastgoedmarkt. Het aandeel BAM staat op de Amsterdamse beurs fors lager. Delen van Zuid-Italië hebben last van grote aardverschuivingen. De afgelopen dagen is er erg veel regen gevallen. In de streek Calabrië is begonnen met het ontruimen van een heel dorp. Ruim 2000 inwoners zijn ondergebracht in openbare gebouwen in een nabijgelegen dorp. Gisteren werden op Sicilië ook al inwoners geëvacueerd in verband met een aardverschuiving. De organisatoren van de winterspeler in Vancouver laten een dweilmachine overkomen uit Calgary. De Zamboni moet later vandaag kunnen worden ingezet. Afgelopen nacht verliep de 500 meter voor mannen chaotisch... doordat beide dwelmachines het begaven. De wedstrijd moest een tijd lang worden stilgelegd. De 500 meter werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid-Koreaan Mo Tae-boom. Jans Smekens was met een zesde plaats de beste Nederlander. In België heeft een deel van de machinisten het werk neergelegd. Het gaat om een spontane actie na het treinongeluk van gisteren bij Halle. Vooral in Wallonië vallen treinen uit, maar ook Vlaanderen is getroffen. Het bergingswerk bij Halle is vanochtend hervat. Er zijn tot nu toe 18 doden geborgen. Het gaat waarschijnlijk een dag of drie duren voor de treinen zijn weggetakeld en het spoor is hersteld. Het weer, eerst wat sneeuw, vanmiddag vanuit het zuiden droger en wat zon. Middagtemperatuur in het noorden om het vriespunt, in de rest van het land ongeveer plus 2.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 If I could, I would stay. Yeah. but I I have to learn, have to try, have to trust. I try to. And I wanna tell you why, but I try to. het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Live. Live. Dit is 20 jaar GFM. If 10 million fall. limbo down. The lost embrace, the stumble around. I say go, she say yes. Dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that buzz.